Zes uur. van Eck met het NOS Auto's van 15 jaar en ouder zijn voor meer dan een van de uitstoot van stikstofoxiden in het autoverkeer. Dat naar Van alle auto's die in Nederland rondrijden is 17% steden in Bolivia zijn de Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Radio. De beide met klappen en staan dus vuurwerk af. Na aanhoudende protesten maakte Morales en een van bekend dat het afdeelt. Morales bracht in de vuurdienst de verkiezingen vorige maand. Volgens de betogers is een vrouw In Hongkong is een demonstrant neergeschoten door de politie. Het notabele land van is in kritieke toestand gebeurt op een grote tegen nieuwe protesten. No commercials. Thank you. Never abandon song. 100% free. Prepare yourself. You're about to get funky. Yeah. can only be Dance Radio. Het besluit volgt nadat een vergadering van Tikal Swamity vrijdagavond gewelddadig werd verstoord. De komende tijd gaat de actiegroep in 12 gemeenten weer gebeuren tegen Swamity. Het overlandschap in Nederland moet beter beschermd worden. Amsterdam, we are studio. Door de economische groei en de toename van de bevolking staat het Nederlandse landschap onder druk zal steeds meer zonneparken, windturbines woonwijken bij, terwijl er beperkte ruimte is met het planbureau. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan er wel regen vallen. Het is middags, eh, eh smiddags trekt de regen weg en het wordt dan dit was de NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens Dank u wel. Namens de scheidsrechter zie je. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. blanche à mauvaise mine van ZFM.